is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Midden-Limburg zijn grootschalige werkzaamheden begonnen aan de A2. Tussen Echt en Geleen is de snelweg dit weekend dicht over een afstand van 18 kilometer. Dat deel wordt de komende jaren verbreed en dat gebeurt tijdens zeven afsluitingen in het weekend. Dit weekend werken er zo'n 600 mensen aan het project. Verkeer van en naar Zuid-Limburg wordt omgeleid via België of Duitsland. De volgende weekendafsluiting van de A2 in Limburg is pas volgend jaar. Na het vertrek van informateur Weijers komt er geen nieuwe informateur namens D66. CDA Sibrand Buma gaat in zijn eentje verder. Er zijn drie weken uitgetrokken voor gesprekken en overleg met de leiders van D66 en CDA. Buma zegt dat hij het vertrek van Weijers betreurt. De D66-informateur stopte vanmiddag vanwege een appbericht over Dylan Jessugus. Dat was uitgelekt naar NRC. In zijn appbericht omschreef Wijers de VVD-leider als die fakes van de VVD. Het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft bijna 250 schademeldingen binnengekregen... na de aardbeving van de afgelopen nacht in Zeerijp. De beving met een kracht van 3,4 was de op twee na zwaarste beving ooit in de provincie Groningen. Uren later volgde nog een naschok met een kracht van 2,1... De aardbevingen in de provincie Groningen zijn het gevolg van de gaswinning. D66-leider Jette zei vanmiddag in Zeerijp dat wat hem betreft de gaswinning in het Groningenveld niet wordt hervat. Het Nederlands voetbalelftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen gelijk gespeeld. In Warschau werd het 1-1. Dat betekent dat Oranje zich nog niet heeft geplaatst voor het WK van volgend jaar in de VS, Canada en Mexico. De wedstrijd werd na een kwartier in de tweede helft nog kort onderbroken... toen Poolse fans vuurwerk op het veld gooiden. Waarom ze dat deden was niet meteen duidelijk. Maandag kan Oranje zich thuis tegen Litouwen alsnog plaatsen voor het WK. Het weer bewolkt en regenachtig. De meeste regen in het noorden en oosten met een stevige noordoostenwind.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 Poppy not about to take you home. Got to go home now, but I'm too strong, right? What will mommy say? Can't see me this way. Take a deep breath, don't make a show. Take a step, step and easy flow. Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind way too boozy. Clean it up, girl, go lose it. Got to go home now, but I'm too strong, right? What will mommy say? Can't see me this way. You say, hey, the alcohol up in my feeling is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta break on out, breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. Breaking out, cause ZFM.